Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Georgische president Surabishvili is niet van plan haar post te verlaten als haar termijn volgende maand afloopt. Ze noemt het presidentschap nog het enige legitieme instituut in haar land na de omstreden verkiezingen van vorige maand. Omdat ze het parlement onwettig noemt, vindt ze dat het geen opvolger voor haar kan aanwijzen, zoals is voorgeschreven. Ook het Europees Parlement verwerpt de uitkomst van de verkiezingen in Georgië... en wil dat het land binnen een jaar nieuwe verkiezingen houdt. Voedselhulporganisatie World Central Kitchen stopt voorlopig met zijn activiteiten in de Gazastrook... nadat drie medewerkers werden gedood bij een Israëlische luchtaanval in Gan Yunis. Dat zegt de organisatie in een verklaring. Het Israëlische leger zegt dat een van de drie gedode medewerkers deelnam aan de aanslag van Hamas vorig jaar. De hulporganisatie zegt dat het geen weet had van personen die een link zouden hebben met de aanval van 7 oktober. In een aantal garageboxen in Wolvenga woedt een grote brand. In de buurt zijn 42 woningen ontruimd en bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Omdat de rook pal over de woonwijk trekt, heeft de veiligheidsregio een NL-alert verstuurd. De brand ontstond vanmiddag rondom 4 uur. Volgens de veiligheidsregio gingen aan de brand meerdere explosies vooraf. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het is niet duidelijk wat er precies in de garageboxen in Wolvenga staat. De kapotte bovenleiding bij Duivendrecht is nog niet gemaakt. Tot ongeveer 11 uur vanavond rijden er veel minder treinen tussen Amsterdam en Utrecht... en niet tot 9 uur, zoals eerder vermeld. Volgens ProRail komt dat doordat het een groot stuk bovenleiding is dat hersteld moet worden. En er zijn specialisten nodig die vanuit het hele land moesten komen. Het weer. Vanavond is bewolkt. Op de meeste plaatsen droog. Vannacht komen vanuit het zuiden opklaringen en kan het regionaal licht vriezen. Morgen eerst veel zon, maar smiddags wordt het bewolkt, gevolgd door buien.